Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Terreurgroep Islamitische Staat heeft Koerdische strijders in januari met gifgas aangevallen, zegt de regionale Koerdische overheid. IS had een vrachtwagen volgeladen met cilinders chloorgas, zeggen de Koerden. De vrachtwagen werd tijdens gevechten met Peshmerga-strijders tot ontploffing gebracht. De Koerden lieten kleding en aarde onderzoeken in een laboratorium en daar werden chloordeeltjes gevonden, zeggen ze. Na de Verenigde Staten wil ook de Europese Unie de relatie met Cuba verbeteren. De EU-vertegenwoordiger Mogherini bezoekt het land op 23 en 24 maart. Ze praat onder meer met de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken over samenwerking en de ontwikkelingen in het land. Het vogelgriepvirus dat is gevonden in Barneveld heeft zich niet verder verspreid. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn 17 bedrijven in de omgeving van het bedrijf niet besmet. Donderdag werd de milde variant van vogelgriep aangetroffen op een pluimveebedrijf in Barneveld. Alle 30.000 kippen op dat bedrijf werden gedood. Justitie in Egypte heeft 31 rechters met pensioen gestuurd... voor steun aan de verdreven oud-president Mossi. Nog eens 10 rechters zijn om dezelfde reden uit hun functie ontheven. De huidige machthebbers hebben de democratisch gekozen Morsi... twee jaar geleden afgezet na massaprotesten... protesten de moslimbroederschap van Morsi werd bestempeld tot terreurorganisatie en is verboden. De toeschouwer die donderdag in Dwingelo de val van een Australische wielrenster veroorzaakte... heeft zich gemeld. Op beelden was te zien dat hij vlak voor de finish van de Drentse 8 zijn arm uitstak. Wielrenster Lauren Rowney kwam daardoor ten val en brak haar sleutelbeen. Het leek opzet, maar de man weerspreekt dat. Hij zegt dat zijn arm over het hek kwam toen hij zich omdraaide naar zijn zoon.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 Welke leuke feesten er allemaal... Eh, die staan er allemaal te gebeuren vanavond. En natuurlijk de 10 bovenbeste plaat voor de danshoek. En het tweede uurtje zijn voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje voor DJ Cavaschelli uit de eh, Italië. Met een uur lang het beste van de clubs uit Italië. Als opening horen we Alex Adair met Make Me Feel Better. De Don Diablo Sit remix. Onderweg zometeen Major Lazer en DJ Snake. Maar nu eerst Calvo en Cherry B met Stay in Love. muziek van Kelwolf, Fusing Terry B met Stay in Love. CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. En natuurlijk af en toe heb ik er nog een beetje shownieuws voor je. Misschien had je het al gehoord. Maar eh, Pharrell Williams en Robin Thicke hebben zich schuldig gemaakt aan plagiaat. Na lang beraad velde de jury in L.A. een eindoordeel. Blurred Lines lijkt te veel op de hit van eh, Marvin Gaye. Williams en uh, Thick moeten om die reden 7,4 miljoen dollar overmaken aan de nabestaanden van Gay. Dus ongeveer 6,93 miljoen euro. De familie van Marvin Gay had 25 miljoen dollar geëist als schadevergoeding. Maar eh, Pharrell eh, en Robin verdienden elk 4,5 miljoen dollar aan de hit. Zo werd eerder bekend. T.I. die als repertoire is in het nummer is niet schuldig begonnen plagiaat. Want hij heeft gewoon zijn eigen tekst eroverheen gelegd. En vorige week hoorden de juryleden de artiesten ontkennen... dat ze het liedje Got To Give It Up uit 1977 hadden gekopieerd. Maar tijdens de rechtszaak werden beide liedjes gedetailleerd met elkaar vergeleken... En Williams gaf aan zich achteraf te hebben gerealiseerd... dat hij iets in de stijl van gay had gecreëerd. Nou, dan moet je eventjes eh, even googlen. Even naar YouTube. toetsje in. Robin Thicke, Blurred Lines versus Marvin Gaye. Got to give it up. En dan hoor je dat het letterlijk en figuurlijk dezelfde muziek is. Hetzelfde ritme. En eh, ja, alleen de tekst is iets anders. Maar voor de rest eh, hoor je duidelijk dat het gewoon... Maar gekopieerd is. Maar desalniettemin is het een mega item. Blurred Lines. CFM Zandvoort, zaterdagavond. Misschien wist je misschien niet, maar... Eh, het scheen dat die Cole Kidman getrouwd was met Keith Urban. Maar wat doet ze dan in de armen van uh, en en Yvonne? De twee zijn in L.A. druk bezig met de opnames van de film The Secret in Her Eyes. De nieuwe misdaadfilm verschijnt in oktober. Tot dit jaar in de Amerikaanse bioscopen. En wij moeten waarschijnlijk wachten tot 2016... Eh, dus eh, ja, aardig onder ons. Maar het is dan ook allemaal voor de film, hè. Want ze is nog steeds gelukkig getrouwd met Keith Urban, zo laat ze weten. En wegens de grote vraag naar kaarten voor het concert van Madonna... is er van de week een tweede concert in Nederland toegevoegd... Eh, aan de op zondag 6 december in Ziggo Dome in Amsterdam. Daar gaat het allemaal gebeuren. De concerten maken deel uit van de Rebel Heart Tour... waarmee ze 35 verschillende steden aandoet. De kaartverkoop voor het extra concert eh, eh, eh, nee, dat gaat eh, volgende week donderdag beginnen. 19 maart om 10 uur is de kaartverkoop van eh, het extra concert van Madonna. Oude vrouw. En ze ziet er nog steeds dat ze 18 is en dat denkt ze ook. Dus denk zeker de moeite waard om naar dat concert te gaan... als je een beetje houdt van de muziek van Madonna. CFM Zandvoort, genoeg gelul. Onderweg zometeen nog de partyagenda. Maar nu is weer muziek. Ciara met haar laatst verschenen hit I Bet. somebody better than you. I bet you start needing me soon as you see me with someone else, somebody other than you. And I know that it hurts, you know that it hurts your pride, but you thought the grass was greener on the other side. I bet you start loving me soon as I start loving someone else, somebody better than you. So I'm supposed to believe it, it's Fellini's calling your phone. Okay. I'm supposed to believe that they are asking you if you're home. You tripping? I wasn't born yesterday. Yo. Not me. No. Mm-hmm. Can't get that over me. Can't get it over. Not me. No, not me. I love you, but I won't be a fool for you. Won't be a fool. That is just something that I wouldn't do, bitch. No, no. I mean, I would stay if you could tell the truth. Be honest. But you can't. No matter how much time I ask. Is that your bitch over there? Your bitch over there. Giving me the ugly stick. That, that, that, the one with the silicone ass. That one right there. And the Brazilian hair. Yeah, yeah, yeah, yeah. You ain't gonna respect me, no, no, no, till I'm not there. I'm gone. Oh. See, I got you comfortable now, you ain't really scared. But I bet you start loving me. Look. Soon as I start loving someone else, somebody better than you. I bet you start needing me. Soon as you see me with someone else, somebody other than you. myself and I can find someone to do it too, baby. You acting like you upgraded me, I upgraded you. You and me, fashion week in Paris. I put you on to that new, but you took advantage, of you took advantage, of you took advantage. I cannot understand, I cannot understand, I cannot understand it. I thought you'd always be there for me, yeah, yeah. But if you ask me if I knew better now, hell yeah. You can keep that bitch over there. Your bitch over there. Giving me the ugly stick. That's that, that's the one with the silicone ass. That one right there. And the Brazilian hair. Yeah, yeah, yeah, yeah. You ain't gonna respect me, no, no, no, I ain't there. I'm gone. Oh. See, I got you comfortable, now you ain't really scared. But I bet you start loving me. I bet. Look. Soon as I start loving someone else, somebody better than you. Uh, I bet you start needing me. Soon as you see me with someone else, somebody other than Richard Gray. Samen met Casey met Where is the Love. En daarvoor met Ciara met I Bet. CFM Zandvoort de Nightwalk. Het is weer tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaan op deze zaterdag 15 maart 2015. Dan nou, zoals altijd beginnen we eerst eventjes met, uh, met Escape in Amsterdam. Het is vandaag trouwens 14 maart. Hè? Ik weet niet hoe ik bij 15 kom, maar 14 maart 2015. Dan klopt het een beetje. Vandaag eh, in de Escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash... met onze eigen Zandvoortse Raimundo. begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro. Voor meer informatie check je eh, escape.nl. Met natuurlijk Raimundo. vanavond heeft hij meegenomen Lucas en Steve. En natuurlijk Miss Bunty, die komen ook voorbij. Vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in Air in Amsterdam. Een stukje verder als uh, Escape. Als je Escape aan je linkerhand hebt... dan loop je pak een beetje 150 meter uh, rechtdoor. En dan eh, kom je bij Air. Dan hebben we vanavond de TikTok X-feest. Met DJ Ruud en uh, Wiewek. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 18,50 euro. Voor meer informatie checken we de website uh, tiktokevents.com. Met natuurlijk Face DJ Ruud, Wiewek, Evans Green, Westlow... Reno Bruggers, MC Roga, Mr. Wonder... Not So Typical, Cubes, Adino Dino en MC Casey Jones. Dat allemaal vanavond in Air in Amsterdam. TikTok, Face DJ Ruud en Wiewek. En vanavond in Hotel Arena, die in-crowd. Begint om 10 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. Interesse 20 euro. En voor meer informatie, theincrowd.nl. Met onder andere Paolo en Mr. Milano. Dat vanavond is in Hotel Air, die Incrown. En vanavond natuurlijk in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Begint rond de klok van middag 8 tot 5 uur in de ochtend. Interesse 10 euro. En dan eh, onder andere Abstract, SMP, Irwan, Flava, Scream, Waxfriend, Prime, Kid Q, DJ Snake. Die zou je allemaal maar eens zomaar tegen kunnen komen. Vanavond in de Melkweg in Amsterdam met het wekelijkse feestje Encore. En vanavond in Haarlem heb ik weer eens twee flyers. Dus kijk voor de zekerheid, heb ik dus op clubstalker.nl. Voor een goede feest, voor het goede feest. Ik heb er eentje uitgezocht. Popcorn gaat vreemd vanavond in de Stalker. Iedereen 7 euro. Voor meer informatie check voor de zekerheid even clubstalker.nl. De andere Dominique Brooks en Tim van Aars. Dat allemaal vanavond in de Stalker. Popcorn gaat vreemd. En het andere feestje heet de Original Video Class. Maar check even de website, dan weet je dit helemaal zeker. En vanavond in Patronaat hebben ze ook twee feestjes. Dus ik weet niet welk feestje goed is. Misschien wel allebei natuurlijk. Vunzige deuntjes. Vanaf 11 uur ben je welkom in de Patronaat in Haarlem. is 10 euro. Met onder andere Broederliefde, Reina Bruggers, Mr. Wonder, Washington, George Felix en nog veel meer. Dat allemaal vanavond in de patronaat. Funzige deuntjes, oftewel R&B, hip-hop en dancehop kan je daar in ieder geval verwachten. En tot zover de feestjes in Haarlem en Amsterdam. Gaan we snel door met muziek. Want daar zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van Low Stepa met Squares? Khalifa. samen met Iggy Azalea met Go Hard or Go Home. Fury 7 soundtrack en daarvoor Fifth Harmony met Hammer. Het is even tijd voor de 10 boven beste platen van de dansvloer. Welke plaat kan je zeker verwachten als je nog gaat stappen dit weekend in de clubs? Deze week op 10, Martin Salvation en GTA met Intoxicated. Op 9, The Bass Jackers en Thomas Newsom met Wave Your Hand. En op 8, EDX, Nora and Pure en Sons of Maria met Uruguay. En op 7, Zeko en Torres en Odessa. Met All We Need featuring the Shy Girls. En op 6 Lucas en Steve tezamen Rockefeller met Do It Tonight. En op 5 Hardwell, Calvin Harris en Ellie Goulding met Outside. Op 4 Low Frequency van Danny. En op 3 Dubs en Jay Hardway met Voodoo. Op 2 deze week Kirby met Discharge. En deze week op 1 de plaat die je als opening hoorde hier in de Nightwalk. Don Diablo, Sid en Alex Adair met Make Me Feel Better. Dat waren de tien boven beste plaat voor de dans. En de plaat kan je zeker verwachten als je nog wat stappen in de clubs. Nou, de nummer 1 hebben we al gedraaid. Maar ik heb wel even andere muziek voor je. Jason Derulo. Iets heel anders. Hebben we een nieuwe plaat gemaakt. One to One Me. It's too hard to sleep. van ons kans. Van de top tot de teen van dik haar een lekker ding. Ik kuste niet jou totdat mijn wekker ging. Ik denk vaak terug hoe het vroeger was. Topscherp is de hele klas. Ze bukt en ze pakt haar tas. In de stelling van Pythagoras. Het klopt. Bij juffrouw de Brok. Oh juffrouw de Kok. Met een zak rok. Ze maakt me knettergek. Als ze haar lijnen trekt. Ja juffrouw de Kok. Aan het eind van het jaar krijgt ze mijn rapport. Ik weet dat het voldoende wordt. Ik geef een 6 voor die sufferles. Ik geef een 8 voor de juf de lach. Het klopt, alles Bij juffrouw de kok. Ik je juffrouw de kok. Met een strakke rok. Hoe ze maakt me knettergek. Als ze haar lijnen trekt. Ja, juffrouw de kok rock. strakke rock, rock, Vanaf het moment dat ik zag, wil ik de hele dag straf. Mag u rok je uit, want het lijkt me af. kok, ik hang in je lippen. Wil wat jongens van me af moeten duwen om vooraan te zitten. Tik het in op mijn rekenmachine. Als ik uw schoonheid uitreken, kom ik uit op het tien. Juf, kok, het is de ronde of de rok. Ik heb het nu niet over u, maar over mijn rapport weet is de les voorbij. En juffrouw de kok, ze kijkt streng naar mij. Ik heb helemaal niets op papier gezet. Toch heb ik goed opgelet. Het klopt, alles klopt. Bij juffrouw de kok. Ja, juffrouw de kok. Met de strakke rok. Want ze maakt me gek als ze haar Vincent en Billy Dans met eh, Juffrouw de Kok. Ik denk, moest hem even draaien gewoon. Het is maar een heel kort nummer. Ik denk, draai hem gewoon. hem Zandvoort en Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer bij Nog een paar stukken muziek. En dan is het tijd voor de Global House met DJ Mauzo. En straks vanaf 11 uur. DJ Cavaschelli uit Italië. De beste van de clubs uit Italië. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Nightwalk tot aan middernacht. En waarbij het alleen het lekkerste van de clubs in de mix op je radio zometeen. Voor nu, ik laat je achter met Nicky Nighttime. En Nat Dumb, it's gonna get better. En misschien nog Clear Up. En ik zeg tot zometeen na de break. Ah. Pick, fuck that shit. Hashtag yourself cute and pull duck face lips, fuck that shit. Role models with the ass out, teach the kids, get drunk and half naked, then you're making it. Fuck that shit. Yeah, you heard me, fuck that shit. Shit, shit. Fuck that shit. Mother Earth coughing block cause she's super sick. Fuck that shit. Inflation based system, corrupt politics. Fuck that shit. And killing for God is bollocks. Fuck that shit. Random drop check on the dark skin kid. Fuck that shit. Hating it cause they ain't getting it. Fuck that shit.